Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. ProRail is druk bezig met het bergen van de Intercity... die een week geleden ontspoorde bij Voorschoten. Toen botsten een goederen- en een passagierstrein op een bouwkraan. Voor buurtbewoners was het flink schrikken... Met het opruimen gaat het laatste stuk dat het ongeluk nog zichtbaar maakt nu ook weg. Dit staat er nog, maar op een gegeven moment moet je door. En wij hebben gewoon gezegd, ja, we, we kunnen natuurlijk eh, wel naar buiten blijven kijken. En eh, ja, dit duurt nog een week of zo en dan is het opgeruimd. En ehm, ja, voor ons was de afsluiting. We hebben gegeten met alle mensen die het meest betrokken waren hier in de buurt. En uh, hebben gezegd, nu gaan wij gewoon weer normaal doen. De kraanmachinist overleefde het ongeluk niet. Over een week dan rijden er weer treinen tussen Leiden en Den Haag Centraal. In Slenaak in Zuid-Limburg is gisteravond een voetganger doodgereden. Toen de politie aankwam op de plaats van het ongeluk was daar alleen het slachtoffer. Waarschijnlijk was de bestuurder van de auto doorgereden. Later is er alsnog iemand opgepakt. En wie veel vlees eet, heeft een grotere kans op allemaal gezondheidsproblemen... zoals hartklachten, darmkanker of een beroerte. En volgens onderzoekers zorgt het ook voor hogere kosten in de zorg. Nou, We komen nu op een schatting dat eh, als gevolg van overconsumptie van rood vlees en van eh, bewerkt vlees... de totale gezondheidskosten met ongeveer 1,1 miljard euro per jaar in Nederland toenemen. Het maakt wel uit hoeveel je rood, vlees je eet. Meer dan 6 kilo per jaar zou niet goed zijn, zeggen de onderzoekers. En sommige filmcritici noemen het een super slechte film... maar het publiek lijkt daar anders over te denken. In het openingsweekend heeft de nieuwe Super Mario Bros. film een record neergezet. Nog nooit scoorde een animatiefilm zo goed in het eerste weekend. Deze Australische YouTuber zag vlak voordat hij de bios instapte... de laagste scores op de recensiewebsites en had dus ook lage verwachtingen. We sat there, watched the movie. As soon as it finished, my brother turned to me and he was like... Dude, that was fantastic. And I'm like... I know, right? That was fantastic. I absolutely loved the Mario movie. I would not have anticipated that I would love it as much as I did, but I really, really loved the Mario movie. Wereldwijd heeft de film al zo'n 306 miljoen euro opgebracht. Ook op de recensiewebsite IMDb krijgt hij van bezoekers een nette 7,4. En het weer nog, een wisselend dagje met veel wind en vanochtend vooral in het oosten regen. Later breekt overal de zon door, maar er zijn ook buien met kans op onweer. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat nu bij elkaar ruim 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je kwijt op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Amersfoort West en naar de vesting een kwartier. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Kooimeer en Rotterpolderplein zo'n 20 minuten. A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en knopen Lunette 10 minuten tot een kwartier. Ruim een kwartier extra voor de A44 Den Haag Amsterdam... tussen Oefsgeest en Kaagdorp. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn... tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 10 minuten tot een kwartier. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Edam en Broek en Waterland...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 ProRail gaat vanavond verder met het weghalen van de twee treinstellen... die nog in het weiland liggen bij Voorschoten, na het ongeluk van vorige week. Het waait nu nog te hard om de treindelen weg te takelen. In Sleenaken in Zuid-Limburg is gisteravond een voetganger doodgereden. Toen de politie aankwam op de plek van het ongeluk was daar alleen het slachtoffer. Waarschijnlijk was de bestuurder van de auto doorgereden. Later is er alsnog iemand opgepakt. De Franse president Macron begint vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Nederland.